Vijf uur. Jobboot met het NOS Journaal. De metrostoring in Amsterdam heeft niets te maken met een test op de Noord-Zuidlijn. Vandaag rijdt voor de eerste metro op eigen kracht over die verbinding. In Amsterdam rijden al een paar uur geen metro's meer. Door een storing kunnen de wissels en seinen niet meer worden bediend. Volgens het gemeentelijk vervoerbedrijf is het niet duidelijk... wanneer de metro in Amsterdam weer gaat rijden. De schade die tijdens de jaarwisseling is veroorzaakt aan huizen en auto's... komt volgens een eerste schatting uit op zo'n 13 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het Verbond van Verzekeraars. Als de schatting klopt, valt het bedrag lager uit dan vorig jaar. Toen was de schade aan huizen en auto's meer dan 14 miljoen euro. Bij een opstand in een gevangenis in het noorden van Brazilië zijn zeker 60 doden gevallen. Volgens sommige media zijn er nog meer slachtoffers onder de gevangenen. De opstand in de gevangenis ten noorden van de provinciehoofdstad Manaus begon gisteren, toen er gevechten uitbraken tussen twee rivaliserende drugsbendes. Pas na 17 uur konden ordentroepen een einde maken aan het geweld. De gevangenen hebben hun wapens ingeleverd en hebben gegijzeld gevangenispersoneel vrijgelaten. In de chaos die daarop ontstond zou een nog onbekend aantal gevangenen zijn ontsnapt. Zo'n 75 tot 100 binnenvaartschepen hebben last van de kapotte stuw bij graven. In de kerstvakantie waren er vorige week nog weinig problemen. Nu de schepen weer gaan varen heeft de stremming grote gevolgen, zegt de brancheorganisatie voor de binnenvaart. Zo moeten grote schepen omvaren via Rotterdam en Antwerpen, wat tot twee dagen extra reistijd kost. Donderdag raakte de stuw beschadigd doordat een Duits schip er in dichte mist doorheen voer. Hierdoor zakte het waterpeil in de Maas met 3 meter. Rijkswaterstaat maakt mogelijk later vandaag meer bekend over hoe de stuw gerepareerd moet worden. Het weer bewolkt met vooral in de kustprovincies kans op een bui. Vannacht temperatuur rond het vriespunt. In de kustgebieden enkele graden boven nul. Later vannacht buien met lokaal kans op gladheid. Morgen eerst af en toe zon, later bewolkt en meer buien. Het wordt dan 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De enige file van Nederland vinden we op de A20 vanuit Gouda naar Rotterdam. Het rijdt langzaam tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein. Rijkswaterstaat is daar bezig met een spoedreparatie na een ongeluk eerder vandaag.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 Switch out my side, I take any lane. I ah, switch out my code, if I kill any pain. Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead.